Vanochtend brachten de drie fractievoorzitters al verslag bij hem uit en ze deden voorstellen voor kleine veranderingen. Die zijn vervolgens weer met de fracties besproken. Het CDA blijft verdeeld over de steun aan de akkoorden. De meerderheid is voor, maar in elk geval de Kamerleden Ferrier en Koppenjan houden hun bezwaren. Het CDA neemt een definitief besluit na het congres van zaterdag. Zorgverzekeraar CZ doet vanaf volgend jaar voor borstkankerzorg geen zaken meer met de ziekenhuizen in Zevenaar, Boksmeer, Hogeveen, Dokkum, Den Helder en Hardenberg. Deze ziekenhuizen behandelden volgens CZ vorig jaar te weinig patiënten met borstkanker. CZ heeft de namen van de ziekenhuizen nog niet bekendgemaakt, maar de NOS wel vertelt dat de maatstaf 60 of minder patiënten was. De samenwerkende algemene ziekenhuizen hebben een kort geding aangespannen tegen CZ om publicatie van de lijst met de prestaties van de ziekenhuizen op het gebied van borstkankerzorg te voorkomen. De marechaussee heeft acht militairen aangehouden op beschuldiging van aanranding, mishandeling en vrijheidsberoving van andere militairen. Vier arrestanten zijn leidinggevenden die niet ingrepen bij de misdrijven. Wat er is gebeurd wil de marechaussee niet zeggen. De verdachten zijn tussen de 20 en 25 jaar. Ze werken bij hetzelfde onderdeel, maar welke dat is, is niet bekendgemaakt. Alle daders en slachtoffers zijn mannen. Maar José heeft in IJmuiden aan boord van een containerschip vijf verstekelingen gevonden. De vijf komen uit Ghana. Drie van hen zijn mogelijk minderjarig en zijn overgedragen aan een voogdijinstelling. De andere twee zijn weer aan boord van het schip gebracht en gaan terug naar Ghana. Het weer, het is bewolkt en regenachtig en een graad of 14. Vooral in het noordoosten valt regen, in het zuidwesten klaart het op. Morgen is het droog en ongeveer 6.